Samen met 14 andere kopstukken van de moslimbroederschap staat hij terecht voor het aanzetten tot moord en geweld tijdens rellen eind vorig jaar. Het leger zette Morsi in juli af na protesten tegen zijn bewind. Gevreesd wordt dat er vandaag opnieuw ongeregeldheden uitbreken tussen aanhangers en tegenstanders van Morsi. Door een grote stroomstoring op het Mediapark in Hilversum... gingen even na 11 uur gisteravond alle publieke radio- en tv-zenders uit de lucht. Een klein half uur later was de storing deels verholpen. De meeste radiozenders waren weer te ontvangen... en nog een kwartier later deed tv-zender Nederland 1 het weer. Maar Nederland 2 en 3 moesten de rest van de avond doen met tekst-tv. Volgens netbeheerder Liander deed de stroomstoring zich voor... tijdens een test van de noodstroomvoorziening. 15% van de leerlingen op de basisschool ontbijt niet of niet altijd. Dat concludeert de organisatie van het Nationaal Schoolontbijt uit een enquête onder ruim 3000 kinderen. Het gaat wel enigszins de goede kant op. Twee jaar geleden waren er nog iets meer kinderen die met een lege maag naar school gingen. Bijna een half miljoen leerlingen op 2000 scholen krijgen deze week een ontbijt aangeboden. De Britse politie is op zoek naar een terreurverdachte die vrijdag spoorloos verdween na een bezoek aan een moskee in Noord-Londen. Onduidelijk is waar de Britse Somaliër precies van wordt verdacht. De 27-jarige man zou geen directe bedreiging vormen voor het publiek, maar toch is het advies om een alarmnummer te bellen en hem niet te benaderen als hij wordt gezien op straat. Het benefietconcert voor de gedupeerden van de brand in het centrum van Leeuwarden heeft maar iets meer dan 1700 euro opgebracht. Daar komt alleen nog wat winst van consumptieverkoop bij. De initiatiefnemer had gehoopt op een bedrag van 10.000 euro. 12 uur durende concert was gratis, maar bezoekers werd gevraagd om een vrijwillige donatie. Het weer, regen trekt weg naar het noordoosten, later opnieuw buien, maar soms ook zon. De maximumtemperatuur stijgt naar 12 graden. In de avond wordt het overal droger. Dit was het NOS Journal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad is er een ongeluk gebeurd op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Daar staat tussen Alkmaar en Castricum 4 kilometer file.